In de eerdere overeenkomst was dat onzeker. iSafe ging vorig jaar failliet, waardoor honderdduizenden spaarders werden gedupeerd. Ze hadden recht op compensatie van de IJslandse regering, maar omdat hij geen geld had, schoten Nederland en Groot-Brittannië het voor. De terugbetalingsregeling, waarover nu afspraken zijn gemaakt, moet nog wel door het IJslandse parlement worden goedgekeurd. Als dat gebeurt, kan IJsland ook aanspraak maken op financiële steun van het IMF. In Griekenland heeft het parlement het vertrouwen gegeven aan de nieuwe regering van premier Papandreou. Zijn socialistische PASOK-partij won eerder deze maand de verkiezingen. En daarmee kwam een eind aan een periode van half jaar waarin de conservatieven regeerden. Centraal voor de nieuwe regering staat het economisch beleid. Griekenland wordt zwaar getroffen door de economische recessie. De werkloosheid stijgt snel en het begrotingstekort loopt dit jaar op tot boven de 10 procent. Op het Caribisch eiland Puerto Rico zijn bij een schietpartij in een bar acht doden gevallen, raakten twintig mensen gewond. Twee mannen kwamen schietend de bar binnen, waarna anderen terugschoten. De politie gaat ervan uit dat de schietpartij te maken heeft met de handel in drugs. Op een veiling in Chicago heeft een pluk haar van Elvis 15.000 dollar opgebracht. Het haar zou in 1958 zijn afgeschoren toen Elvis in militaire dienst ging. Een vriend had de lok al die tijd bewaard. De koper die bleef anoniem en bracht zijn bod telefonisch uit. Het haar bracht overigens niet het meest op. Een shirt van Elvis leverde 52.000 dollar op. Andere items die werden geveild waren trouwfoto's, door Elvis verstuurde kerstkaarten en platen met zijn handtekening. Het weer, vannacht bewolkt en soms ook wat regen. De komende dag bewolking, maar overwegend droog.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 ZFM. I know it's. ZFM. ZFM.